Clemens Peters met het NOS Journaal. De motie van wantrouwen tegen minister De Jonge vanwege de mondkapjesdeal met Siewert van Linden is vanavond verworpen. 52 Kamerleden stemden voor en 72 tegen. PvdA-Kamerlid Adje Kuiken had namens verschillende oppositiepartijen een motie van wantrouwen ingediend. Omdat De Jonge niet volledig zou zijn geweest met informatie. Eerder in de avond vroeg De Jonge om vertrouwen aan de Kamer. Ik dek niets toe, aldus de minister. Een accountantsbureau onderzoekt het inkoopbeleid en de mondkapjesdeal. Minister Helder hoopt dat dat onderzoek voor de zomer klaar is. De EU-landen zijn akkoord over nieuwe sancties tegen Rusland, meldt EU-voorzitter Frankrijk. Het sanctiepakket bestaat onder meer uit een importverbod op Russische steenkool. Volgens de Europese Commissie is dat goed voor 4 miljard euro per jaar. Het is voor het eerst dat de EU sancties instelt tegen de Russische energiesector. Eerder maakten Estland en Litouwen bekend binnen afzienbare tijd ook geen Russisch gas meer te zullen afnemen. In het centrum van Tel Aviv zijn twee mensen gedood bij een aanslag. Zeker één schutter zou het vuur hebben geopend op de menigte in een druk uitgaansgebied. De Israëlische politie spreekt van een terreurdaad. Zeker acht mensen raakten gewond. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Het is de vierde aanslag in Israël in drie weken tijd. Daarbij zijn in totaal elf mensen om het leven gekomen. Feyenoord heeft in de Conference League de afgelopen avond gelijk gespeeld... in een turbulente eerste kwartfinale tegen Slavia Praag. In de Kuip werd het 3-3. Ibrahim Traoré maakte namens de Tsjechen diep in blessuretijd de gelijkmaker. Voor Feyenoord scoorden Sinisterra, Senesi en Kukju. Volgende week in Praag moet dan de beslissing vallen. PSV heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Leicester City. In Engeland bleef het 0-0. De return is volgende week in Eindhoven. Het weer. De wind neemt geleidelijk af en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog.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 you, oh, I'm leading. you. the shaggy I thought you were. Said knife and fork to sausage roll, it's picky in the middle. And thus it seems, come rain or shine, the pageant still unfolds. Said the piker girls be looking like Debbie Fly.